12 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Bij de bouw van woontorens wordt te weinig rekening gehouden met de brandveiligheid, waarschuwt de brandweer. In de hele Randstad worden op dit moment hoge torens van meer dan 100 meter gebouwd. De brandweer wijst erop dat van buiten afblussen maar tot 30 meter hoog kan. Daarna kan de brand alleen vanuit het gebouw worden bestreden. In de veiligheidsregels voor hoogbouw zou daar nu te weinig rekening mee worden gehouden. De bouwsector zegt in reactie graag mee te denken over een betere brandbestrijding in hoge gebouwen. Er is nog geen duidelijkheid over de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het Internationaal Monetair Fonds. Een van de vier kandidaten is oud-minister Jeroen Dijsselbloem. De Europese ministers van Financiën stemmen sinds vanochtend over wie ze naar voren schuiven, maar ze zijn het nog niet eens. De Europese kandidaat voor het IMF wordt vrijwel zeker ook daadwerkelijk de nieuwe voorzitter. De Verenigde Staten moeten daar nog officieel mee instemmen, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. Het aantal basisscholieren dat in de zomervakantie bijles krijgt, stijgt. Vooral in de grote steden sturen meer ouderen hun kind naar een bijlesschool. Blijkt uit een steekproef van het NOS Jeugdjournaal. Door het lerarentekort zouden kinderen tijdens het gewone schooljaar minder leren. Onderwijsbond AOB vindt het een slechte ontwikkeling... omdat niet iedere ouder bijles kan betalen. Vakantiegangers in het zuidelijk Alpengebied, Noord-Italië, Slovenië en Kroatië... moeten vandaag rekening houden met noodweer. Weerplaza waarschuwt voor zeer zware onweersbuien... op populaire Italiaanse plekken als Lago Maggiore, het Gardameer... en de omgeving van Venetië en Triest. Het onweer kan gepaard gaan met zeer zware windstoten, hagel en regenbuien. Het weer in Nederland. Buien trekken over het land, soms met onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien weg. In het weekend meer zon en zondag zomerse temperaturen.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 Ram it in a dance hall in a, in a You never know, say that I stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top.